De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft opdracht gegeven tot een zware beveiliging naar aanleiding van bedreigingen. Van der Biesen is betrokken bij verschillende drugs- en liquidatiezaken in Brabant. Het is niet bekend uit welke hoek de bedreigingen komen. Van der Biesen zelf wil er niets over kwijt. Een team van de Nederlandse ambassade is onderweg naar de Zuid-Chinese stad... waar vier Nederlanders zijn omgekomen bij een ongeluk met een hete luchtballon. De doden zijn twee mannen en twee vrouwen, waarschijnlijk twee Nederlandse echtparen. In de ballon zaten in totaal zeven mensen, vijf Nederlanders en twee Chinese bestuurders. Toen de mand van de ballon bij de landing omviel, lukte het niet om de gasbrander snel te doven. Eén Nederlander en de twee Chinezen konden wegkomen. De mand werd lichter en steeg brandend op met de vier andere Nederlanders er nog in. Groot-Brittannië stuurt extra militairen naar Afghanistan. Premier Brown zal waarschijnlijk vanmiddag bekendmaken dat er nog 500 Britten naar de provincie Helmand gaan. Groot-Brittannië heeft al 9000 militairen in Afghanistan, alleen de Amerikanen hebben er meer troepen. De laatste tijd wordt vanuit de NAVO druk uitgeoefend op de lidstaten om meer militairen te sturen. Groot-Brittannië wordt juist geroepen om een terugkeer van de troepen. Sinds het begin van de oorlog in Afghanistan zijn er 221 Britten omgekomen. In Springfield, Pennsylvania is de Amerikaanse zanger El Martino overleden. Martino was als zanger vanaf de jaren 50 tot eind jaren 70 succesvol met nummers als Spanish Eyes en Volade. Behalve zanger was El Martino ook acteur. Zo speelde hij de rol van zanger Johnny Fontaine in The Godfather. El Martino was 82 jaar. Het weer. Vandaag veel zon in de graad of 10. Komende nacht weer lichte vorst. Morgen zonnig en 11 graden.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 nothing in een hotel in een stad waar niemand ons hoort.